eerst het NOS nieuws van 6 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Deskundigen pleiten voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie antibiotica. De gezondheidszorg dreigt anders in een situatie te belanden, zoals in de tijd voor de uitvinding van penicilline en antibiotica. Bij Nederlandse ziekenhuizen melden zich steeds meer mensen die resistent zijn tegen bijna alle antibiotica. Het gaat inmiddels om honderden patiënten per jaar. Er zijn aanwijzingen dat mensen de bacterie die de resistentie veroorzaakt binnenkrijgen via voedsel zoals kip en sommige groenten. Ontwikkelingssamenwerking geeft geen subsidie meer aan het aids de Stichting Vluchteling, Solidaridad en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Ook 19 andere organisaties zijn afgevallen. Vorig jaar maakte minister Koenders al bekend dat veel minder ontwikkelingsorganisaties geld zouden krijgen. Hij wilde af van de versnippering en van de vanzelfsprekendheid waarmee organisaties jarenlang subsidie krijgen. Koenders opvolger Verhagen heeft dat plan nu uitgewerkt. Bewoners van de wijk Roombeek in Enschede zijn het ramptoerisme zat. Bijna tien jaar na de vuurwerkramp organiseren evenementenbureaus nog steeds rondleidingen in de wijk. Bewoners hebben genoeg van de toeristen die door de ramen naar binnen gluren. In Roombeek hangen spandoeken met teksten als het Rijksmuseum is op de Singel en na tien jaar willen wij rust. In Heteren in Gelderland is na een overval een boerderij uitgebrand. Gisteravond drongen twee overvallers het huis van een man van 64 binnen. Hij werd bedreigd, gekneveld en geblinddoekt. Nadat de overvallers geld hadden buitgemaakt namen ze menen buiten en werd de boerderij in brand gestoken. In New York is een grote donorconferentie voor Haiti aan de gang. Het doel is geld in te zamelen voor de wederopbouw van het land... dat in januari werd getroffen door een aardbeving. De regering van Haiti zegt dat het 3 miljard euro nodig is... om daarmee een begin te maken. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben op de conferentie... twee derde van dat bedrag toegezegd.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 Now that you don't need it anymore, who am I gonna give it to? It all still belongs to you. What am I gonna do with all this love? packed all your things away in boxes. Put them under the bed, collecting dust. I hid all your pictures in the closet. Oh, but there's still so much of us. am I gonna do? This Love, The Lost Trailers. Zij brachten het uit in 9, 2009, 19 2009 wilde ik zeggen. Geschreven door eh, Gary Nicholson en terug te vinden op de cd Back.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 king trade Greatest Hits Live, zo heet deze cd van de formatie Blackhawk. En heel zachtjes op de achtergrond hoort u het publiek af en toe ook nog eh, applaudisseren. Ik zeg al, geschreven door Pat Bunch en Pam Rose. Jason Michael Carroll, Hurry Home. He's been sitting by the phone since she left. But it's time for work and he just can't be late. So he grabbed you on the phone, so hurry home. Well, the message light was blinking when he got back. It was an old friend calling, cause he just heard the news. He said, Man, I hope you find her. If I see her, I'll remind her that her dad worried and wanting her to know. It doesn't matter what you've done, I still love you. It doesn't matter where you've been, you can still come home. And honey, if it's you, we've got a lot of said no. You never know when she might call. But she was just outside a bar in New York City. Her so called friends had left her all alone. She was scared he wouldn't want her, but she dialed up that old number and let it ring. Then she heard him sing. It doesn't matter what you've done, I still love you. It doesn't matter where you've been, you can still come home. And honey, if it's you, we've got a lot of making up to do, and I can hug walked in just in time to hear her say, Dad, I'm on my way. Jane Williams. Hij heeft het geschreven. Het is terug te vinden op een cd. Growing is Getting Old. Joyson Michael Carroll. Hij heeft het gezongen. Heeft het als eh, eh, single edit uitgebracht. En daarna ook nog eens een keer als uh, album version. En die version die zou ik best nog eens een keer willen horen van Hurry Home. Prachtige stem was dat. Prachtig geschreven. Shelley Lynch. Door haarzelf geschreven en geproduceerd. dream wake. I was young once, sometimes foolish, no certain path. Always knew I'd play this guitar. Now when I look back, every mistake makes you wiser. Have faith and trust your gut. Go. Zo heet de cd van eh, Dick van Altera die hij vorig jaar heeft eh, uitgebracht. Missing You Girl is een van de liedjes die daarop staat en eh, ook door die Dick van Altenaar zelf geschreven is. Tijdens het Polgala vorig jaar in 2009, toen stond Dick van Altena ook op het podium tijdens die show. En hij zei op een gegeven moment van, ik heb een verrassing voor u. En hij bracht een dame op het podium. En dat was Hilde Vos. En samen brachten zij een nummer wat geschreven is door Chet Atkins. How's the world treating you? I've had nothing but sorrow Since you said we were through There's no hope for tomorrow How's the world treating you? every sweet thing that mattered has been broken into all my dreams have been shattered how's the world treating you got no plans for next sunday got no for today. Every day is Blue Monday. Every day you're away. Though our pathways have parted, to your memory I'm true. And guess I stay. treating Heel mooi gezongen door deze twee hoor, door eh, Dick van Altena en deze Hilde Vos. En het mooie was, ik zag eh, in dit jaar, eh, ik, heb dan, dat zult u misschien ook wel hebben gehad als u lid bent van de Dutch Country Music Association, een brief thuis gehad met allemaal namen voor de komende polgalen, voor het komende polgalen. En daar stond Hilde Vos ook op als zangeres van het jaar. En toen dacht ik van, nou dat gaat net een heel klein stukje te ver. Want eh, ja, één keer een liedje gezongen en dan al gekozen kunnen worden als zangeres van het jaar... Gaat een beetje ver van mij, maar goed. Eh, Katie Ann McClintock is familie van de grote Steve McClintock. U weet wel, schrijver en, eh, en ook producer, zelf ook zanger. Ze heeft een cd opgenomen die gewoon haar eigen naam draagt. En ze heeft daar wat liedjes opgenomen samen met anderen. Onder andere Tim O'Brien. I wanna live like that. I wanna learn from my mistakes. I wanna give back what I take. I wanna be there for my friends. I wanna always make mama proud. I wanna have the strength to cry. I wanna always wonder why I wanna live like that. I wanna live that way. I don't wanna be afraid. Williams, Jerry Douglas, Alison Krause en Dan Tominski. Beter bekend als Alison Krause en Union Station van de CD Live. Het is al zo lang geleden dat ik deze CD in mijn speler heb gehad... dat ik bij mezelf dacht van, die zet ik nog eens een keertje op. When the morning streaks across my room and from another dream of you. When I'm on the road, once again it seems all that's left behind is a chain of broken dreams. But you know I love you. Yes, I. ik weet al wat ik vanmiddag ga doen als ik nog een verloren uurtje heb hoor. Dan ga ik even de DVD in de DVD-speler leggen van Alison Krause en Union Station Live. En weer eens een uurtje of anderhalf zo ongeveer genieten van de prachtige muziek van die Alison Krause. Dit applaus was nog voor die Alison Krause, maar zou ook zomaar kunnen voor Toby Keith hoor. En zijn American Ride. getting colder, summer getting warmer. Tidal wave come across the Mexican border. Why back gallon is cheaper by the barrel. Just don't get busted singing Christmas carols. gets her rocks off. Watching Desperate Housewife, daddy works his can off, paying for the good life. Kids on the YouTube learning how to be cool. Living in a cruel world pays to be a mean girl. That's us, that's right. Gotta love this American ride. Oh. yourself a record deal, can't even sing a note. Plasma getting bigger, Jesus getting smaller. Spill a cup of coffee, make a million dollars. Customs got a thug with an aerosol can. If the shoe don't fit, the fit's gonna hit the shank. Rock Ride, Toby Keith. Hij liet het schrijven door Joe West en Dave Penanish. En eh, hij plaatst het op een cd die hij uitbracht in eh, augustus 2009 alweer. En Joe Thompson, ook hij bracht een cd uit rond diezelfde tijd. Hij noemde de cd Way Out Here. En een van die mooie nummers die daarop staat is Bear on the Table. Door hem zelf geschreven en geproduceerd. of crows, headed straight to somewhere I don't even wanna go. Eggs and bacon in my belly and a Folgers coffee buzz. Good old radar detector, it protects me from the fuss. Well, I do what I gotta do to get through working at 9 to 5. It's killing me, but then again, it's keeping me alive. It puts the gas in my truck, butter on my biscuit, couple bucks when I'm itching for scratch off ticket. That poker makes me broker every Saturday midnight, but I still got running water and they ain't cut off the lights. Come Friday night, my friends and I start peeling off them labels, working hard all week, put some beer on the table. Eighteen bucks an hour and a million dollar tan. All them women whistle at me while I'm working for the man, making me some cold arcade summer sun. Come Friday, I'll have money, but by Monday, I'll have none. Once the bills are paid and that bass boat tank is gone from E to F, I fill that big old cooler up. There ain't a whole lot left. But I got gas in my truck, butter on my biscuit, couple bucks when I'm itching for a scratch off ticket. That poker makes me broker every Saturday. ticket. That poker makes me broker every Saturday night. But I still got running water and they ain't cut off the lights. Come Friday night, my friends and I start peeling off them labels, working hard all week, yeah. Put some beer on the table. Oh, ha! Put some beer on the table. What y'all pass me another one of them coke cans? augustus 2009 kwam deze cd dus uit. En dan moet je ook nog wachten op die laatste klap natuurlijk. John, Josh Thompson, Way Out Here, zo noemt hij de cd. En als u eh, favoriet bent van Josh Thompson, ga maar eens naar uw favoriete platenzaak. Misschien dat de cd daar nog ligt, hè? Nog maar een beetje pure country pop van Anthony Smith. Bring me back the sunshine. Zit iedereen op te wachten onderhand, hè? Een beetje zon. Been forever since I've been gone. Haven't held you in so long. Miss you more than words can say. Yes, we got a little off track, but love knows the way back. zag daar net een, eh, een trick staan op eh, dezezelfde cd, op die compilatie cd eh, CDX Augustus 2009, volume 480. Ik weet het, aan het begin van het programma heb ik al een nummer gedraaid van de Lost Trailers, maar dit nummer, dat moet ik toch ook even draaien, want dat slaat ook een beetje op mij zelfs. Country Folks, Living Loud. Nou, soms kan ik wel eens heel erg luidruchtig leven hoor, zeker als er een goed country nummer voorbij komt. Dan draai ik het wat harder en ik heb u al vaker verteld. Ik woon in een appartementengebouw van 16 verdiepingen. Maar als het echt goed klinkt, dan denk ik dat ze op één hoog ook mee kunnen genieten. cowgirls tearing down a gravel road on Saturday night. Singing summertime at the top of their lungs. Sipping Dixie cups of strawberry wine. All my boys are out. We holler and whistle and honk our horns in time. country folks living loud. We're country folks living loud. We're just country folks living loud. We're cranking Waylon Jennings in our pickup truck. country folks living loud. The interstate's jammed with race fans. We're heading towards a Talladega infield sign. Our tailgates are dropping and barbecue is popping. Everybody's gonna have a good time. Ain't nothing like those engines starting and the crowd at the finish line. just country folks living loud. We're country folks living loud. We're just country folks living loud. We're cranking Willie Jennings in our pickup trucks, clinking beer bottles till the sun comes up. Mama's in the church choir, oh, what a sound. We're country folks living loud. Driving tractors in the cotton till the cows come home. Boots on the dance floor. We're country folks living loud. It's a hoot and a holler on a touchdown pass. A George Strait crowd when he tips his hat. Lord, ain't that what it's all about? We're just country folks living loud. We're country folks living loud. We're just country folks living loud. We're cranking wheel and jennies in our pickup trucks, bringing beer bottles till the sun comes up. Mama's in the church choir, oh what a sound! We're country folks living loud, driving tractors in the cotton till the cows come home. Boots on the dance floor, around we go. The Star Spangled Banner, we sing it proud. We're country folks living loud. We're country folks. kan ik me regelmatig goed beheersen hoor, dat ik hem niet te hard zet, ondanks dat de muziek dan zo mooi is. En soms dan zeggen de buren gewoon van, dat was mooie muziek. Dit is een nummer wat geschreven is door eh, James Taylor, uitgevoerd door James Taylor. Maar Billy Dean zei van, dat ga ik ook opnemen, want dat is een prachtig nummer, dat Steamroller. I'm a steamroller, baby. I'd like to roll all over you. Hey, I'm a steamroller, boy, oh, love. Like nothing better than just to roll. I'm gonna your soul with some sweet old time rock and roll. Shoot you full of rhythm and blues. I'm a cement mixer. napalm bomb James Taylor dus. Uitgebracht deze keer door Billy Dean op de cd Fire in the Dark. Hier in Nederland loopt ook een jonge rond. Ik heb u al vaker iets laten horen van Robin van Beek. Hij is ook helemaal eh, fan van James Taylor. Heeft een cd opgenomen, noemt de cd Taylor Made. En daar staan allemaal muziekstukken op van eh, James Taylor. Maar het is dan met andere woorden. Luistert u maar eens naar dit liedje. Het stoplicht, meisje. Hij voelde zich niemand, een jongen alleen. Zijn werk en zijn auto, dat was waar hij voor leefde. De weg naar zijn werk, dat was wat hij beleefde. Wist niets van vrouwen, ging nooit eens ergens heen. Toen op een morgen, vijf over zeven, zag hij onderweg wat hij nooit dacht te zien. Ze stond bij het stoplicht, keek maar heel even. Hij kon niets meer doen, een seconde of tien. Had hij dat nou goed gezien? zou mij dat nu overkomen? Een meisje dat zo naar me lacht. Ze keek naar mij en maakte iets vrij. Dat had hij echt nooit gedacht. Van het meisje dat bij het stoplicht was. De volgende morgen, zelfde tijd. Haar lach was nog mooier dan die hij had onthouden. Ze opent haar raampje, een briefje ontvouwde. Mijn mobiele nummer, morgen heb ik tijd. rest van de dag ging te langzaam voor woorden. Haar lach en haar nummer hielden hem in zijn maag. Hij kon niet meer wachten, moest haar nu bellen. Haar stem klonk al snel, zwoel en zacht. Ik heb op je oproep gewacht. zal mij dat nu overkomen? Een meisje dat zo naar me Ze keek naar mij en maakte iets vrij. Dat had hij echt nooit gedacht. Oh, van een meisje dat bij het stoplicht Het Stoplichtmeisje helemaal live. En 21 eh, maart is de cd gepresenteerd door die Robin van Beek.